12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Barcelona tegen een eventuele Catalaanse afscheiding van Spanje. Het gaat om mensen die niet hebben gestemd... of vorige week in het referendum nee hebben gekozen. De Spaanse premier Rajoy heeft tegen de Spaanse krant El País gezegd... dat hij overweegt om het parlement van Catalonië te ontbinden... om daarmee te voorkomen dat de regio-president van Catalonië de onafhankelijkheid uitroept. De Australische politie heeft een jaar lang een groot kinderpornoforum gerund. Zo konden pedofielen die afbeeldingen en video's van misbruik uitwisselden stiekem worden gevolgd. Een Noorse krant ontdekte de geheime operatie maanden geleden... maar besloot daar pas over te schrijven nadat het onderzoek was afgerond. De site werd vorige maand uit de lucht gehaald. De Deense moordverdachte Peter Madsen zwijgt over de vondst van het hoofd van journalist Kim Wall. Gisteren werd bekend dat haar hoofd en benen zijn gevonden. Volgens de politie zijn er geen zware verwondingen aangetroffen op het hoofd. Dat lijkt in tegenspraak met het verhaal van Madsen... die eerder verklaarde dat hij wel een zeemansgraf had gegeven... nadat ze een zwaar luik op haar hoofd had gekregen. De Grand Prix van Japan is gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Hij bleef Max Verstappen, die tweede werd een seconde voor. De Duitser Sebastian Vettel viel aan het begin van de race uit. Daardoor is Hamilton in het klassement nog verder uitgelopen. De Brit is bijna zeker van de wereldtitel. Het weer in het noordoosten is het zo goed als droog. Op andere plaatsen valt nog een enkele bui. Het wordt vandaag een graad of 15. Morgen rustig weer met een enkele bui. Dinsdag meer bewolking en regen. Later in de week wordt het minder wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Flinke problemen rond Haarlem. Er zijn verschillende ongelukken gebeurd op de A9 en de A22. Richting Alkmaar staat tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen 7 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. En richting Amstelveen tussen Uitgeest en het Rotterpolderplein 11 kilometer. Maar dat staat echt helemaal stil, want de rijbaan is dicht bij het Rotterpolderplein. Omrijden kan via de oostkant van Amsterdam, de A10 Oost, want de A10 West is dit weekend dicht. Ook op de A22 ging het mis van Beverwijk naar Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en de afrit IJmuiden staat 5 eh, kilometer file en de rijbaan is daar afgesloten. De A4 is ook dicht dit weekend, maar dat heeft te maken met werkzaamheden van Amsterdam naar Den Haag.